Kees met het NOS-journaal. Inftreden van premier Berlusconi gevierd. Auto's reden toeterend door het centrum van de stad. Berlusconi bood gisteravond zijn ontslag aan aan president Napolitano. Toen hij bij het presidentiële paleis aankwam werd hij uitgescholden en uitgejoeld. Na het gesprek met de president verliet Berlusconi het paleis via de achterdeur. Daarmee komt in ieder geval voorlopig een einde aan de politieke carrière van Berlusconi die 17 jaar heeft geduurd. De komende dag praat de Italiaanse president Napolitano met de kopstukken van de verschillende politieke partijen. Waarschijnlijk wijst hij Mario Monti aan als formateur van een nieuw kabinet. De bedoeling is om dat kabinet te beëdigen voordat op maandag de beurzen weer opengaan. In het centrum van de Belgische stad Luik hebben zich gisteravond rellen voorgedaan. Jongeren richten vernielingen aan na de begrafenis van een overvaller die door een juwelier was doodgeschoten. De railschoppers gooiden cocktail naar een bus en staken auto's in brand. De politie pakte zo'n 30 mensen op in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Boze menigtes hebben gisteravond in de Syrische hoofdstad Damascus ambassades aangevallen van andere Arabische landen. Dat gebeurde nadat de Arabische Liga Syrië had geschorst als lid. De ambassade van Saoedi-Arabië werd bekogeld met stenen en later geplunderd. De betogers waren gewapend met stokken en messen. Bij de ambassade van Qatar demonstreerden betogers die foto's bij zich hadden van de Syrische president Assad. In de kustplaats Latakia belaagden aanhangers van Assad de consulaten van Turkije en Frankrijk. De Arabische Liga heeft Syrië geschorst vanwege het aanhoudende geweld van het regime tegen betogers. Daarbij zouden zeker 3500 mensen zijn omgekomen. Het weer nevelig en op steeds meer plekken mist.